en 400 mensen gewond geraakt. Tientallen gebouwen zijn door de vloedgolf beschadigd geraakt. De straat van Zunda is een zeestraat tussen de eilanden Java en Sumatra... die de Javazee verbindt met de Indische Oceaan. Een van de laatst nog levende strijders van de opstand in het ghetto van Warschau is overleden. Simcha Rotem overleed op 94-jarige leeftijd in Jeruzalem. Tijdens de opstand in Warschau in 1943 vochten de Poolse Joden tegen de Duitsers. Rotem was één van hen en overleefde als een van de weinigen de oorlog. De recordpoging van de jongen uit Veendam om alle stationspiano's in het land op één dag te bespelen is gelukt. De 12-jarige Bas Schippers begon zijn poging vanmorgen om 6 uur in Maastricht... en iets na middernacht kwam hij aan in Groningen. Daar bespeelde hij de 16e en laatste piano. Met de actie wil Bas geld inzamelen tegen diabetes... waar zijn zusje Laura aan leidt. Zijn doel was om 5000 euro op te halen... maar inmiddels is ruim 36.000 euro ingezameld. Er is nog geen oplossing voor de gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid... De senatoren zijn het niet eens geworden over een nieuwe begroting. President Trump eist 5 miljard dollar voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. De democraten zijn tegen en willen daarom niet instemmen met de nieuwe begroting. Daardoor is er geen geld meer om sommige overheidsdiensten te betalen... en is een deel van de overheid in de VS sinds gisterochtend gesloten. Het weer grotendeels droog en bewolkt, minima vannacht rond de 6 graden... Overdag eerst grijs, later regen. Bij een matige westenwind wordt het 7 tot 10 graden.